Bloem met het NOS Journaal. Buckingham Palace is bereid de Britse politie te helpen... bij een onderzoek naar de broer van koning Charles, Andrew. Die wordt verdacht van het doorsluizen van vertrouwelijke informatie... aan Jeffrey Epstein. Ze werd afgelopen dag bekend. Andrew zou geheime verslagen van handelsmissies met hem hebben gedeeld. Kroonprins William en zijn vrouw Kate zeggen diep bezorgd te zijn... over de banden van Epstein met prominenten wereldwijd... Andrew moest eerder al zijn titels inleveren en zijn koninklijke woning verlaten. In de bergen van Bulgarije zijn zes doden gevonden. De zaak houdt de gemoederen in het land flink bezig. De lichamen werden gevonden onder vreemde omstandigheden en er is veel onduidelijk. In een camper zijn drie lichamen gevonden... en vermoedelijk is er een verband met een drievoudige moord die eerder gebeurde... op ongeveer twee uur verderop in een berghut... In het onderzoek wordt uitgegaan van moord gevolgd door zelfmoord... of het scenario dat alle doden zijn omgekomen door zelfmoord. Volgens de politie is er in Bulgarije nooit eerder zo'n zaak geweest. De Verenigde Staten dragen twee NAVO-commandoposten over aan Europese officieren. Het gaat om de marinebasis in Napels in Italië en Norfolk in de Amerikaanse staat Virginia... Volgens persbureau Reuters heeft het besluit te maken met de eis van president Trump... dat de Europese NAVO-landen meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen veiligheid. De Amerikaanse regering wil dat de NAVO in de toekomst een door Europa geleid bondsgenootschap wordt... In de Rotterdamse haven zijn afgelopen vrijdag negen lege containers van grote hoogte naar beneden gevallen. Bij het laden van een schip raakte een kraan een stapel van 10 containers... die vervolgens als dominostenen naar beneden vielen, schrijft de regionale omroep Rijnmond. De containers landen op een ander schip. Niemand raakte gewond, maar er is wel veel schade.